Dit is Rashid Finch met het NOS Journal. 89% van de kiezers voor een nieuwe grondwet gestemd. Dat meldt de Syrische staatstelevisie. Iets meer dan de helft van de bevolking ging stemmen. In de nieuwe grondwet worden onder meer meer partijen toegestaan. Oppositie had opgeroepen tot een boycott van het referendum... omdat president Assad nog altijd veel macht zou houden. Minister Kamp wil frauderende champignon telers zwaarder straffen. Ondernemers die hun werknemers onderbetalen, uitbuiten of slecht huisvesten... krijgen straks een boete die verdubbeld wordt bij een volgende overtreding. En een champagne champignon teler die voor een derde keer betrapt wordt... kan gedwongen worden zijn bedrijf te sluiten. Kamp wil voorkomen dat malafide ondernemers het verpesten voor de rest. In de Amerikaanse staat Ohio zijn bij een schietpartij op een middelbare school zeker vier leerlingen gewond geraakt. De schietpartij was om 8 uur vanochtend in de kantine van de school in Chardon. Zeker drie jongens en één meisje raakten gewond. Politie heeft één schutter opgepakt, een tweede zou nog voortvluchtig zijn. Omgeving en andere scholen in de buurt zijn afgesloten. Oostenrijkse neuroloog Tomé ontkent dat hij vertrouwelijke informatie heeft gegeven aan een NRC-journaliste over de toestand van prins Friso. Tijdens een congres heeft Tomé iets verteld over een standaardbehandeling van een lawineslachtoffer. Volgens de woordvoerder van de arts heeft NRC-journaliste Jannetje Koelewijn ten onrechte aangenomen dat dat verhaal over de behandeling van Friso ging. Tomei omschrijft de werkwijze van Koelewijn als merkwaardig en onethisch. Een man die had ingebroken in een huis in Utrecht heeft zelf de politie gebeld. De bewoners van het huis waren wakker geworden van inbraakgeluiden, gingen op onderzoek uit, kwamen de inbreker tegen en gingen hem achterna. De achtervolging eindigde in de badkamer waar de inbreker zichzelf had opgesloten. En daar belde hij zelf de politie. De man van 27 is meegenomen naar het bureau. Het weer overwegend bewolkt. Lokaal kan soms motregen vallen. In het zuiden mogelijk ook zon.